Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg? Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen wegenwacht hebt. B en gaan. Fans van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig hakt zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,19. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op. Fans van Voordeel. Aldi. Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie maar je moet gewoon je boek houden. Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel.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 De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl Na lang twijfelen weet je het zeker.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 En in heel Nederland op DAB+. Goedenavond, ik ben René Postma. Door de sneeuw worden morgen ook alle colleges en tentamens geschrapt aan de Universiteit van Utrecht. Dat was vandaag ook al zo. Er zijn wel online colleges. De universiteit geeft toe dat het ingrijpend is, vooral voor mensen die hard hebben gestudeerd voor een tentamen. En Schiphol heeft vanmorgen alweer veel vluchten geschrapt, vooral van KLM binnen Europa. Rond Amsterdam rijden weer treinen. Het lag de hele dag plat door wisselstoringen. Op stukken zonder wissel, zoals naar Schiphol en Hoofddorp... rijden weer sprinters en ook naar Lelystad. De andere treinen gaan later vanavond weer rijden, is de verwachting. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een vrouw uit het Friese Kolm. Die werd zaterdag opgepakt voor de dood van haar dochter van acht. Het meisje werd thuis gevonden. De moeder wordt verdacht van doodslag of moord... en zit nog zeker twee weken vast. Erik ten Hag heeft een nieuwe job. Hij wordt technisch directeur van FC Twente Hij gaat dus over het spelersbeleid. Hij kent de club goed, want hij had eerder de jeugd onder zijn hoede. Daarna werd hij trainer van Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Ten Hag zegt dat hij uitkijkt naar zijn nieuwe avontuur. Het weer van Weer Online. Vanavond droog en een paar graden onder nul. Vanaf de vroege ochtend sneeuw en harde wind. In de loop van de middag gaat het dooien en in het westen valt dan natte sneeuw of regen. Het kan verraderlijk glad worden. En dat was het nieuws op Slam. Teetje? Heerlijk. Hoe ziet jouw ideale avond eruit? Goh. Eh... Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Dit jaar kunnen wensen echt uitkomen, want het is alle dagen prijs bij de Vriendenloterij. Elke dag maken we een winnaar bekend van 10.000 euro, elke week van 100.000 en elke maand van 1 miljoen euro. Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. Altijd snoezen, altijd snurken, altijd slaap, altijd zacht altijd Tweekamp. Maar alleen nu 1 plus 1 gratis op beddengoed. Ontdek deze en meer woondeals. Altijd Weekamp. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. asking for favors. My whole life I feel like a burden. I think too much and I hate. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. tiempo se acaba y para atrás no verás. Your husband is coming. zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint het jaar bij Slam met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas. Er is één maar. Als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets. 2026 euro casino geld.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 Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOE. Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. LOE, groei door. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service.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 Kijk op ben.nl. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Remeha geeft gratis cv-ketels weg. Wat? Gratis? Jazeker, bij aanschaf van een warmtepomp.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 Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat? Quantum. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaarmetalen opbergrek. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus... alle Amerk proteïne eetzuivel, tweede gratis. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! De snelpakkers van KPN zijn er weer tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau.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 Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. De meal deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal.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 Slam. meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Igo Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Je rijdt hem al vanaf 319 euro per maand met Toyota Private Lease. Ontdek de nieuwe Igo Cross op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.